Vijf uur. Jeroen van kam met het NOS Journaal. In de metro van Londen is een man meerdere mensen te lijf gegaan met een mes. Eén man is ernstig gewond geraakt, zegt de politie. Twee anderen liepen lichte verwondingen op. De dader zou voordat hij op zijn slachtoffers instak... dit is voor Syrië hebben geroepen. De politie zegt dat het de aanval zal behandelen als een terroristische daad. De dader is gearresteerd. Over zijn identiteit is nog niets bekend. In Honselersdijk in het Westland heeft een grote brand gewoed. Het vuur brak aan het begin van de nacht uit bij een bedrijfspand aan de Veilingweg. De huishoge vlammen waren op grote afstand te zien. Omdat er ook autobanden in brand stonden kwam veel rook vrij en waren er ontploffingen. Rond kwart over vier had de brandweer het vuur onder controle. Doordat er een harde wind stond was het vuur moeilijk te bestrijden, maar de wind leidde er ook toe dat de rook zich makkelijker verspreidde. Frankrijk gaat vandaag naar de stembus om nieuwe regionale parlementen te kiezen. Vooral nationale thema's als veiligheid en de strijd tegen terreur staan centraal na de aanslagen in Parijs. Verwacht wordt dat het Front National van Marine Le Pen een monsterscore haalt en in aantal regio's de grootste partij wordt. Nu is het Front National dat nog nergens. Volgens de peilingen kan de partij vandaag rekenen op bijna 30% van de stemmen. De socialistische partij van president Hollande staat in de meeste peilingen op flinke achterstand met 23%. De republikeinen halen naar verwachting zo'n 29% van de stemmen. Taliban-leider Mullah Mansour heeft in een audioboodschap laten weten dat hij nog leeft. Gisteren meldden Afghaanse media dat hij was omgekomen na een schietpartij in de Pakistanse stad Quetta. Berichten dat ik dood of gewond ben berusten op vijandige propaganda, zegt hij. Ik ben in veiligheid bij vrienden. Of de stem ook echt van Mansour is, is nog niet met zekerheid vastgesteld. Het weer, het blijft bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Er staat een flinke wind, aan de kust soms zelfs stormachtig.